Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat Mark Rutte zijn nieuwe baan bijna in de pocket heeft. Hij wil baas worden van de NAVO, maar drie landen lagen dwars. Hongarije, Slowakije en Roemenië. De Slovaakse president zegt nu dat hij geen bezwaren meer heeft tegen Rutte. En met premier Orbán van Hongarije lijkt het ook wel goed te komen. Ik heb inderdaad met Victor gesproken, Victor Orbán. Eh, dat was een goed gesprek. We hebben verder afgesproken echt naar de toekomst te kijken. En ik heb gezegd, jongens, ik wil echt met alle lidstaten... Eh, in een sfeer van gelijkwaardigheid en respect eh, samenwerken. het was in ieder geval een goed gesprek en ik ben voorzichtig optimistisch. Als Hongarije inderdaad akkoord gaat, moet alleen Roemenië nog ja zeggen. Dat is het enige land dat een tegenkandidaat heeft. En er wordt weer druk gepraat in Den Haag met de nieuwe ministers. De nieuwe premier Schoof en formateur van Zwol hebben een volle agenda... want er komen negen kandidaten langs. De opvallendste is misschien wel Marjolein Faber van de PVV. Zij is de beoogd minister van Asiel en Migratie... Daar was vorige week een hoop gedoe over omdat ze in het verleden omstreden uitspraken deed. Onder meer sommige VVD'ers zijn tegen de aanstelling van Faber, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. De discussie in de VVD die is er voorlopig nog wel. Ehm, en eh, vanavond gaat Faber dus op gesprek. Eh, als ze dat goed doorstaat en er geen dingen aan het licht komen die haar ministerschap echt in gevaar brengen, lijkt het toch een kwestie van tijd dat uh, deze PVV'er minister van Asiel wordt. Over twee weken moet het nieuwe kabinet er zijn. Premier Schoof wil op twee 2 juli op het bordes bij de Koning staan. Slecht nieuws voor Vitesse. Een van de mogelijke investeerders is gisteren afgehaakt. Een groep Amerikanen ziet het niet meer zitten om geld te steken in de voetbalclub in nood. Daardoor is er nog maar één mogelijke investeerder over. Gisteren was de deadline voor Vitesse om een sluitende begroting in te leveren. Het is heel onzeker of de KNVB daarmee akkoord gaat. En de organisatie van Rock Werchter moet misschien plan B uit de kast halen. Het Belgische festival is over twee weken... maar door alle regen van de laatste tijd staan veel van de parkeerveldjes onder water. Volgens Vlaamse media zoekt de organisatie naar andere parkeerplekken verder weg. Het festivalterrein zelf en de camping liggen er wel goed bij. Daar is het water meteen weggepompt. En het weer nog. In het noorden is er zon, maar de rest van het land moet het doen met veel grijs en regen. Vooral in Limburg kan het flink plensen en onweren. Het wordt max 18 tot 21 graden.